uur. Citydijkers met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn mensen de straat op gegaan om te demonstreren... tegen het besluit van het Hoge Rechtshof... om het landelijke recht op abortus terug te draaien. Volgens nieuwszender CNN waren verspreid over het land zeker 70 betogingen aangemeld. De meeste waren relatief klein van omvang... In onder meer New York en Chicago trokken de demonstraties wel duizenden mensen. Ook in staten waar abortus waarschijnlijk verboden gaat worden, waren demonstraties. In de Noorse hoofdstad Oslo heeft een man geschoten op uitgaanspubliek. Zeker twee mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Ook zijn er meer dan twintig gewonden, waarvan drie zwaar gewond. Volgens de Noorse omroep NRK vond de schietpartij plaats in De London Pub... een homobar in het centrum van Oslo. De man kwam de zaak binnenlopen met een tas, haalde daar vervolgens een wapen uit en begon te schieten. Ook zou in een naastgelegen café en een eetgelegenheid geschoten zijn. De politie heeft in de buurt van de bar iemand aangehouden. In Oslo vindt momenteel de Pride Week plaats. Vandaag staat een parade op het programma. De politie onderzoekt nog of die door kan gaan. Opnieuw hebben tienduizenden mensen in Georgië gedemonstreerd voor toetreding tot de Europese Unie. Georgië had een verzoek ingediend tot kandidaatlid... maar Brussel besloot deze week dat het land daarvoor eerst nog aan een aantal voorwaarden moet voldoen. De demonstranten houden de Georgische premier daarvoor verantwoordelijk en eisen dat hij opstapt. Bij een bestorming van de Spaanse exclave Melilla zijn zeker 18 migranten om het leven gekomen. Ze kwamen in de verdrukking toen zo'n 500 migranten de Marokkaanse grens met de Spaanse stad probeerden over te steken zijn ook veel gewonden gemeld. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 15 graden. Overdag schijnt in het oosten de zon, daar wordt het dan 25 graden.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 It's okay to have one drink, and this one's on me now. We could start a party in an Uber. Life is way too short, and that's the truth, yeah. Mix and turn it with Bombay. We go one way, can we just breathe?